Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegen, restaurants en clubs krijgen niet meteen een boete als ze geen coronapassen controleren. Vanaf zaterdag is die pas verplicht voor een avond in de kroeg, theater of bioscoop. Je moet dan dus een groen vinkje in de corona-check-app laten zien. Maar als horecagelegenheden de controle daarvan laten schieten, worden ze niet meteen gestraft. Burgemeesters, het kabinet en ondernemers hebben afgesproken dat er pas wordt ingegrepen als het lange tijd misgaat of gasten expres niet worden gecontroleerd. De tent kan dan bijvoorbeeld op slot gegooid worden. In Amsterdam is een deel van een appartementengebouw ontruimd vanwege de vondst van een grote hoeveelheid kwik in het trappenhuis. Aan het begin van de avond roken bewoners een vreemde geur en bleek dus om kwik te gaan. Dat is een zeer giftig metaal. Voor de zekerheid zijn daarom negen woningen ontruimd. En dankzij één visagiste moeten in Australië 135.000 mensen in quarantaine. De vrouw had toestemming om voor haar werk door het land te reizen... en maakte ook in haar vrije tijd gebruik van dat voordeeltje. Ze reisde naar kustplaatsen om te winkelen en een hapje te eten... maar na haar uitstapje werd ze positief getest op corona. En het was letterlijk en figuurlijk een lange avond voor de spelers van FC Groningen. Tegen Vitesse moesten ze al snel verder met 10 man na een rode kaart. Daarna ging het in korte tijd helemaal mis. Eerst kregen ze een doelpunt om de oren en een minuut later gebeurde dit. En nu wordt er volgens mij hens gemaakt en eh, krijgen we nog een rode kaart voor FC Groningen. Het gaat hier helemaal mis voor de Groningers in de slotfase. Want het is een rode kaart voor Daniel van Kaam. Die trekt zijn schemerschemers al uit. Die wil voorkomen dat er nog een uitbraak komt van eh, Vitesse op de rand van het strafschopgebied. Ja, rode kaart. Hij krijgt hem nu van eh, Lindhout. Ze moesten dus door met negen man. Na rust werd de wedstrijd ook nog lange tijd stilgelegd nadat de keeper van Vitesse was bekogeld door het publiek. Maar er werd niet meer gescoord. 1-0 dus voor Vitesse. En weer nog veel opklaringen. Het is droog vanavond. Morgen is er best wat zon. In het noorden zijn er wel steeds meer wolken en daar kan het ook gaan regenen. Het wordt een graad of 19. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. like they sun. been together too long Strange How did our love get so strong There's Nothing to keep us apart We Got to catch up to our heart luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. if they someone to call on the phone. Mr. Lonely I Zandvoort. Met nu The Sea of Love. tot 12. The Sea of Love. Sea of Love. always ends up to one thing, honey, when I look and you're not there. wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I turn them all around if I could start again. There's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known, oh, ever called my own, begins and ends with you. How I love you. How I love you into my arms Lay down by my side The moon is always there To keep our love alight I've reached so very high For everything that's mine And at the top is you I want you for all time A dream forever new How I love you So come into my arms and lay down by my side. moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you how I love you is van 10 tot 12 The Sea of Love. Oh, how you sparkle. Oh, how you shine. The flush on your cheeks is more than the wine. something that I didn't from the sky luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. La metà di una bugia non fa la verità nonostante tutto non potrò più amarti. E mi prendevo in giro. Avevi tutta la vita davanti, lo capivo. La metà di ciò che penso non l'ho scelto solo io perché credere di amarti non sa bastarmi. E eh. anche stringendoci o parlandone e negandolo, ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solamente io ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto e per sempre hai perso un pezzo di me e lo sai che sono stato troppo buono ma che stanco ormai non posso più tutto quello che ho sbagliato lo so bene anche io. Ma non sono mai arrivato a sentirmi così tanto inutile. E in tempi avversi ti salvai la vita tante volte, non ti accorgesti. ci penserai ancora a tutto il bene che ti ho dato stato troppo buono, ma che stanco ormai non posso più. È vero, è complicato odiarti, nessuno al mondo può negarlo, tanto meno oggi io. E, eh, è vero, è complicato amarmi, né io né te ci riusciamo, io da sempre tu per niente ti pensi a man. radio 106.9 FM. Mijn hoofd vol met vragen, mijn hart vol van pijn. Hoe kon zoiets gebeuren? Heeft dit zo moeten zijn? Het voelt nu zo anders, zo koud, zo alleen. Ik kan niet en ik wil niet zonder jou. Om me heen, vertrouw me en hou me en laat me niet gaan. We hebben ooit toch samen voor heter muren staan. Vertrouw me en hou me en blijf tot bij mij. Zeg dat je het niet meende toen je zei het is over. Het is voorbij. Je pakt nu je koffers, een taxi bestelt. Ik vraag je waarom, heb je mij niets verteld? Ik krijg maar geen antwoord, ik vraag je waarom. Een laatste kus en je kijkt. We hebben ooit al samen voorheen. sea of love. When I was young, I never knew. naar Fred Heij met The Sea of Love. see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I, I just don't want to be free. Yeah. I was just, I was just, I was just sitting there thinking of your kiss and your warmth memories, yeah.